Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Suriname heeft elektriciteitsproblemen. Vanwege de lage waterstand ligt sinds begin deze week een deel van de waterkrachtcentrale stil. Het staatsenergiebedrijf sluit daarom onaangekondigd steeds wijken en dorpen voor meerdere uren af van de elektriciteit. Het leidt tot felle kritiek. Dinsdag spreekt president Bouters het parlement toe over de energiecrisis. De islamitische staat vormt voor de VS mogelijk een grotere bedreiging dan Al-Qaeda ooit is geweest, zegt de Amerikaanse minister van Defensie Hegel. Hij noemt IS een organisatie die alles doet voor die ideologie. In Irak verwacht de minister een nieuw offensief van IS. Om de strijders terug te dringen zijn volgens de minister mogelijk ook luchtaanvallen in Syrië nodig. Moeders kunnen vanaf volgende maand anoniem hun baby achterlaten in een vondelingenkamer. Er komt er een in Groningen en één in Papendrecht. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming deed onderzoek of er een verbod nodig is op vondelingenkamers. Maar omdat er zelden kinderen te vondeling worden gelegd, is een nieuwe wet niet nodig, adviseert de Raad aan staatssecretaris Teven. De Amerikaanse Nationale Garde gaat weg uit Ferguson. De militairen vertrekken omdat het twee nachten relatief rustig was in de voorstad van St. Louis. Sinds de ongewapende zwarte jongen Michael Brown was neergeschoten door de politie... waren er dagelijks hevige rellen in Ferguson. De Nationale Garde werd achter de hand gehouden. Kort na zijn overlijden is de as van Robin Williams uitgestrooid in de baai van San Francisco. Dat staat in de overlijdensakte die in handen is van Amerikaanse media. De acteur en komiek pleegde anderhalve week geleden zelfmoord. Een dag later is hij al gecremeerd.